kwam ik weer thuis van een feest. Ik was heel moe, ik had het wel gehad. Naar mijn bed verlangde ik nog het meest. Ik liep heel zacht de kamer in en zag mijn vrouw met in haar ogen een traan. Ze zei: Ga mij weg, ik zit altijd alleen, mijn leven is mij. Ik ik niets meer aan jou. Met mijn problemen liet je mij hier maar staan. Nee, ik vind hier Ik ben alweer een paar uur wakker en ik kijk om me heen. Jouw kast is leeg, er staat alleen nog een stoel. Ja, ik voel me nu echt alleen. Op mijn voicemail heb ik geen bericht. Is dan aan zoveel jaar het einde in zicht? Ik was vaak weg, jij zat nachten alleen. Maar jij blijft al mijn gaf je alles, bleef je altijd trouw. Na jouw succes heb ik niets meer aan jou. Met mijn problemen liet je mij hier maar staan. Nee, ik vind hier al lang niets meer aan. Nu is het over en ik stop ermee. Hou jij het huis, maar ik vind alles Ik gaf je alles, bleef je altijd trouw. Na jouw succes heb ik niets meer aan jou.